Nou, je kan me inhuren, maar niet voor het uh, eh, sneeuwschippen vandaag. Want dat is mij te veel. Ik kwam hier naartoe lopen, gewoon tot aan mijn knieën wat je op sommige plekken. Zaterdag 4 december 2010, dag 338. En nog maar 27 dagjes te gaan. Het maakt het ondertussen alweer week 48, dus de muziekboulevard. Op jouw CFM, jouw sneeuwerige, wittige, kerstachtige, Sinterklaasachtige CFM Zandvoort. Ja, ik ben weer heel veel terug. Ik denk, ik ga de sneeuw trotseren. Ik ga het gewoon proberen twee uurtjes eh, weer mooie muziek naar het gehoor brengen. We gaan kijken vandaag wat er allemaal gebeurd is op 4 december in de heden en verleden. Wie er allemaal geboren zijn op 4 december, dus wie jarig zijn. Bijvoorbeeld Irene van der Laar. Die kennen wel, Nederlands presentatrice. Die is 42 geworden. Altijd leuk om te weten. Ja, we gaan nog meer doen. de standaard dingen die je vanmorgen gewend bent. De bioscoop top 10 krijg je. Ik wil even weten of het zo blijft sneeuwen vandaag zoals vanochtend deed. Of dat het gaat ophouden, dat het gaat vriezen, gaat dooien. Ik weet het dan niet. We gaan er allemaal komen vandaag in de

much, but the stuff, but does he know how to wind you up?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 Jansen. Wicked World. er zit nog steeds een brommetje in. Uh, eh, gaan we straks even verhelpen. Komt helemaal goed. Uh, wat is er allemaal gebeurd op 4 december, zo één dag voor pakjesavond? Nou, dat ga ik je vertellen, want op woensdag 4 december 2002 zijn alle IKEA-vestigingen in Nederland dicht wegens omdreigingen. Na nou, de avond tevoren zijn in twee vestigingen explosieven toen aangetroffen. En op 4 december 1990 wordt in Lelystad het, eerst, eh, het eerste in Nederland genetisch gemanipuleerde kalfje geboren. En op donderdag 4 december 1980 voltooit de Britse Judith Gisol een vliegreis rond de wereld. Jean Bedel Bokosa kroon zichzelf op zaterdag 4 december 1976 tot keizer van Centraal-Afrika Repu Centraal-Afrikaanse Republiek. Moet wel goed zeggen, man. En in Atlanta wordt op zaterdag 4 december 1915 de Ku Klux Klan heropgericht. Nou, het is omdat wel dat je het weet. Laten we kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag op 4 december. Duitse tennister Anke Huber, 36 jaar. Nou, wie kent het niet? De Amerikaanse actrice Tyra Banks. Vandaag jarig. Die is 37 jaar geworden. Nou, Irene van Laat, ik net al gezegd. Mike Snoei. Nederlands voetbaltrainer, 47 is hij geworden. En onze eigen Jan Rietman, 58 jaar. En dan gaan we even... Eh, wie zal het oudste zijn? In 1892, Spaanse dictator Francisco Franco. En die, is, eh, ja, die kan niet meer leven natuurlijk, want die is op eh, donderdag 20 november 1975 overleden. Nou, wie zijn er nog meer overleden op 4 december? Eh, we zijn er overleden op 4 december, want hij is natuurlijk niet op 4 december overleden. Willem Duin, Nederlands zanger, geboren op woensdag 31 maart 1937 en op 4 december 2004 overleden. Cubaanse muzikant van de bewoner Vista Social Club Geboren op zondag 4 december 1927, is overleden op 4 december in 2000. En heb ik het over Manuel Licea. Nou, Henk Molenberg, Nederlands acteur, geboren woensdag 14 mei 1924. Die is overleden op 4 december 1998. En Frank Zappa, Amerikaans componist en muzikus, in 1993 overleden alweer. to say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 to hear and see that someone so different is a soul like me. know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much Alan Clark hoorde je <laughs> Father and Friend. En daarvoor eh, eh, <laughs> Eric Clapton. Met een mooie versie van uh, Lele. Mooie, lange, akoestische versie. wat gaan we doen? Ja, dat ga ik je vertellen. CFM. Radio vanuit Zandvoort. Presenteert het weerbericht. Ja, ik zei het al begin van en uitzending. Ik wil wel weten of het zo blijft of niet. Want vandaag is bewolkt en uit die bewolking valt alleen vanochtend van tijd tot tijd wat sneeuw. Nou, wat sneeuw. Ik zie gewoon 5 tot 10 centimeter sneeuw buiten liggen. Vanmiddag blijft het even droog. De wind waait uit zuid en Zoverland vrij krachtig. Met een kracht van 5 en een zeekracht tot hard. Met een kracht van 6 à 7. En de temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt dan ook. Eh, maar voor het gevoel zal het weer erom weer een stuk kouder zijn. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en later vanavond gaat opnieuw sneeuwen. De sneeuw gaat vrij snel over in ijsregen of regen. En vanwege een nog koude ondergrond kan dit eh, aanleiden tot ijzel. Morgen is bewolkt en valt er enige tijd wat regen. Zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar nu eerst meer muziek.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 too hard. to say. I just break down as I look around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 when it means so very, so very, very much. Sorry to be lonely this Christmas without you to hold. It'll be so very, very lonely. Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. 努力。 give it away just to see. Hawks, Hawks, such a shame. En voor de UB40 met Kingston Town. En je hoort nog steeds such a shame, een beetje op de achtergrond. Maar dat gaan we gewoon naar luisteren. Eh, naakt en dronken op een standbeeld. Dan zou je denken van, hé, hey, hoe kan dat nou? Ja, dat kan. De, dat zijn die eh, Britten altijd. Wacht even, waarvoor doe je dat niet? Eh, zo, moet je het wel doen. Ja, Peter. Ik denk, ik heb ik meer op de achtergrond. Er is een foutmelding in de maak, dan niet Ah, de Britten zich graag uh, eh, altijd niet dronken misdragen op vakantie, dat wisten we natuurlijk al. Maar deze vier dronken Britten maakten het echter wel heel erg uh, bond. De grapjassen menen dat het leuk zou zijn om zonder kleren op een standbeeld te klauteren. Bij een temperatuur van 15 graden onder nul. De vier kerels werden door de eh, politie opgepakt en beschuldigd van vandalisme. Op politiebureau mochten de dertigers hun kleding weer aantrekken en kregen zij een boete van 100 euro per persoon. De arrestatie van de vier gebeurde dicht bij de plek waar de burgemeester van Riga enkele uren daarvoor de lichtjes van de stedelijke kerstboom had aangestoken. Een eh, traditie eh, die dit jaar al voor de 500ste keer plaatsvond. Leuk om te weten. Eh, iets dichter bij huis, in Muiden. Want in een Harley Davidson winkel in de Ramoerstraat in Muiden is donderdagochtend het overvallen gewond geraakt. De man was de winkel binnengekomen en liep daar twee aanwezige medewerkers tegen het lijf. De mannen overmeesterden de overvallen en belden de politie. De overvallen liep een forse verwonding op en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een mobiel medisch team of een traumaheli moest zelfs ter plaatse komen daarvoor. Voor de, zijn behandeling. Na de recherche van district Eimond heeft de overval in onderzoek. Maar wel leuk is om te weten, die twee medewerkers zijn ook gewoon gearresteerd. Van, van die ene burgemeester mocht je toch gewoon terugslaan en weet ik wat allemaal. Nou goed. Ik zal wel niet eh, van de burgemeester van de meiden mogen. Eh, Google moet een Amerikaans echtpaar een schadevergoeding van 1 dollar gaan betalen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die liep sinds april 2008. Het stel had meerdere klachten tegen het internetbedrijf ingediend omdat Google opnames van hun privéweg op Street View hadden geplaatst. De rechter wees die klachten af omdat dezelfde informatie ook op andere plekken op internet te vinden was. Google heeft nog eh, wel de wet eh, overtreden dat je niet zonder toestemming iemands land mag betreden. Nou, de schadevergoeding daarvoor is weliswaar 1 dollar, omdat de stel laks is met zijn privacy. up your mind, draw a line Dat altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet me Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor Direct hoorde je met The Times start Changing. En een mooi nummer van Lange Frans en Telau. Zing voor me Frans, ook al is het in het eh, Frans. Zing een liedje voor me Frans. Nou, dat deed hij. Frans deed dat zeker weten. Eerste uur van jouw zaterdag, sneeuwige zaterdagmiddag zit er alweer uh, zo goed als op. gaan even een eh, heel klein berichtje. Nee, die, ga hou van me te goed. Want agenten eten bewijs in de zaak ook. Dat is wel leuk om te weten.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 Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distancieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel.